Raad heeft beoordeeld. noodverordening afgekondigd. Dat is gebeurd in overleg met de politie. Die vreest voor ongeregeldheden tussen supporters van RKC en aanhangers van NEC uit Nijmegen. De twee clubs spelen vanmiddag om half drie tegen elkaar in Waalwijk. Door de noodverordening die tot middernacht van kracht is, kan de politie preventief fouilleren.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 Spanso, vos for 40 house chorizo, bocadillo con manchejo, dat is fabajejo. El anos del diablo, dat is the costa de sol. El anus del diablo, dat is the costa de sol. Yo quiero esnifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer.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 Alle kaartjes waren in recordtempo uitverkocht en zijn op de zwarte markt vijf keer zo duur. Catalonië is de eerste regio op het Spaanse vasteland met een verbod. Op de Canarische eilanden zijn stierengevechten al sinds 1991 verboden. Boze indianen hebben in Bolivia de minister van Buitenlandse Zaken enige tijd gegijzeld. Ze deden dat tijdens een protestmars richting de stad La Paz. De indianen zijn tegen de plannen van de regering om een snelweg aan te leggen dwars door hun leefgebied in het regenwoud. De minister wilde juist onderhandelen met de demonstranten, maar werd gedwongen met hen mee te lopen. Na een tijdje werd hij weer vrijgelaten. De minister wil nu opnieuw praten met de betogers. Hij is zelf ook een indiaan, net als president Morales. Volgens Morales is de snelweg nodig voor de verdere ontwikkeling van Bolivia. In de Verenigde Staten wordt begin volgende maand de oudste nog rijdende auto geveild. Het is een Franse auto uit 1884 met de bijnaam La Marquise. De auto rijdt op stoom en het duurt drie kwartier om hem op gang te krijgen. La Marquise is te koop op de jaarlijkse Hershey-veiling in Pennsylvania en moet volgens de catalogus.